het raam en het regent. Maar de zon schijnt in mijn hart. Al zou het stormen of sneeuwen, dat geeft niet, want mijn ziel die lacht. sta niet stil. Kijk om je heen, kijk om je heen, kijk om je heen. Al zit het een keertje tegen en gaat het niet zoals jij hoopt. Niet zoals jij hoopt. Het zijn soms van die kleine wat je hebt en sta niet stil. Kijk om je heen, kijk om je heen, kijk om je heen. Zijn er dagen dat je het even niet meer ziet? Denk dan bij jezelf, ik ben de enige.